Jobboot met het NOS Journaal. Op het voormalige deel zag aankomen. Brussel heeft de lidstaten gevraagd of zij wel iets wisten en zo ja, waarom ze dan niets hebben gemeld. Het EU-bestuur wil voor het einde van de maand een antwoord hebben. Particulieren die hun woning via websites als Airbnb verhuren... moeten aan dezelfde regels voldoen als hotels. Dat eist de Europese brancheorganisatie Hotrec... waar ook Koninklijke Horeca Nederland bij is aangesloten. Volgens de hotelbranche is er nu sprake van oneerlijke concurrentie... en moet de consument beter beschermd worden. Gemeenten moeten een vergunningensysteem opzetten voor particuliere verhuurders. Ook wil de branche dat gemeenten bij het verlenen van vergunningen kijken naar mogelijke overlast voor omwonenden naar de veiligheid en de drukte in een gebied. De KLM neemt voorlopig geen koffers en andere zware bagage mee op vluchten die uit de Egyptische hoofdstad Cairo komen. Passagiers mogen alleen handbagage meenemen. Het gaat, zegt de KLM, om een veiligheidsmaatregel... naar aanleiding van de crash zaterdag van een Russisch passagiersvliegtuig boven de Sinaï. Daarbij kwamen alle 224 inzittenden om het leven. Het onderzoek naar de ramp is nog niet afgerond... maar er zijn sterke aanwijzingen dat het vliegtuig een bom aan boord had. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. In de loop van de nacht weer droger. Het koelt nauwelijks af. Morgen begin droog, later in de middag opnieuw regen. Het blijft wel zacht met maxima tussen 15 en 17 graden. Dit was het NOS Goedenavond. Je luistert tussen uh, App en Vloed, ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. Ik eh, vervang onze goede collega en vriend Charles Duif. Die ligt eh, met de kokosnoten en de banaan en de druifjes en wat nog meer jongens. Appeltjes. Appeltjes, appeltjes van oranje. Ligt hij te bed en tot die tijd nemen wij het gewoon over. Wij gaan althans ons best doen. En... Ehm, nou, we doen Niel Duimer eventjes. Die hoor je later in het programma nog wel een keer. We gaan tussendoor nog even switchen met eh, het gemeentehuis... in verband met de gemeentevergadering. Dus eh, tussen eb en vloed eh, komt alles goed. She Ain't Heavy van de Hollies. En deze, die wilde ik graag opdragen aan mijn, eh, aan mijn oudste broer. En waarom? Ja, gewoon. Ik weet dat hij het een mooi nummer vindt. En eh, als ik dit nummer hoor, dan, eh, dan denk ik aan hem. Ik denk even veel aan hem. One Day. Volgende is Adele. En, het is een, een, een, verschrikkelijk goed nummer. Een, een goede hit. En ik zit met alle smart te wachten op het album.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 Uh, het wordt een wat andere tussen eb en vloed als dat u gewend bent. ik heb niet de zoetgevolgde stem van Charles. Ik heb gewoon mijn eigen stem. En mijn naam is Bruist, Willem Bruist. Niet te verwarren met Bond James Bond.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 En je luistert niet naar het jongerenprogramma. De oudere jongerenprogramma's, denk ik. En <laughs> ja, ik weet niet wat hier allemaal aan de hand is, jongens. Wat is dat nou toch? Goed zo. Ik hoor het alweer. Ga maar gauw verder. Let us talk no more. Let us go to sleep. Let the rain fall on the window pane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight for this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together, and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now, softly in the night. And in my heart of darkness, she has been the only light. I am lost in love, looking at her face. And still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. We're divided from the start. But we cannot live together, we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see it's time to let her go. Now hear the heart. first classical dilemma I find for the heart. Chris de Burke, The Head and Heart. Het eh, de nummer heeft altijd nog wel een invloed op mij. En, uh, ja, wat zal ik ervoor zeggen? zeg maar niks. Je luistert naar Tussen Ebb en En Irving, welkom. Wilms, welkom. Zwitserland, welkom. En Nederland, welkom. Zand verbruist. It's so cold in this Coming Home van Romeo uit eh, Rotterdam. Ik heb gehoord dat de jongens weer bij elkaar zijn. En eh, ja, dat doet me deugd. Ik mag ze graag horen. En, eh, ja, geldt ook voor de volgende artiest. Je hoort het niet zo vaak op de radio, maar als bruis bruist, dan wel. Kijk, de zon staat aan de hemel. Dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Vond mijn weg terug op de toast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem, mijn stem blijft branden. Dit is het vuur, jij mag je warmen. soms gebroken, gebroken en verward. Dit is de taal van mijn hart. Ik eet mijn spielbeeld zien Ik leg een scherven grond. Ik heb mijzelf leren kennen. Als helden en als een hond. Maar daar nou zo mijn oor van al mijn woede en geweld. Want ik ken ook mijn donkerkant. Ik heb vrede met mijzelf. Want ik zing die taal van mijn hart En al klink ik soms gebroken, gebroken en verward. Dit is die taal van mijn hart. ik bent te nemen of te laat. Je mag van mij houden. Je, mag, mij ook haat. Ik is wat ik is. Dit is mijn wereld. Dit is mijn stem. distanza like to get you off my mind, but I can't. Just the thought of you, babe, just the thought of you turns my whole world a misty blue. a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things, oh, I think of the things we used to do. And that's when my whole world, oh, my whole world turns misty blue. <laughs> should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say I'm glad we're through, my heart, my heart knows I've lied. <laughs> I've lied. Oh, That's when my heart knows, my heart knows I've lied. Yeah. Just a mention, just a mention of, of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. That's when my whole world, my whole world turns misty blue. yeah, yeah. And I, I should forget you. Heaven knows, heaven knows I've tried. But when I say I'm glad with you, that's when my heart knows. That's when my heart knows that I've lied. turns my whole world. Just the thought of you, just to think of you, the thought of you turns my whole world misty, misty blue. long. I'd be afraid of the dark if I lost my spark. I've blamed, I've blamed everyone but me, yeah. And this time I can finally see I'll accept the code hidden in my brain. But what's the point? It doesn't know my name. I always said it could go, I always said it could be. And I kinda know what's gonna happen to me. I've got pain morning. Train time is dawning. If I don't care, who's gonna care? I've been looking for love in all the wrong places. Someone just showed me very frightening faces. They were all so nice to everyone but me. Sitting on skeletons, no one can see. I got no things filed or a CD collection. I could have if I wanted, never felt rejection. I just spent what my parents gave me on some trash. In a dive competition, I was set to splash. or oh, got pain I had. I blame the other man in me. apart nummer, Train. En het is van eh, Will and the People. En die komt uit dezelfde stad als eh, het volgende mannetje.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 om uit te klokken en dat ze naar huis willen en thuis verder kunnen luisteren. Ja, het, je moet toch heel even wachten tot 11 uur, heb ik gehoord. Ik zou dat ook wel doen, hè? <laughs> verder heb ik nog mensen die, eh, die zoeken zich helemaal wezenloos naar een nummer... maar ze weten de titel niet meer. Iets met DPB. DPB, ik weet het niet meer. Maar goed, oh, dat maakt niet uit. Kijk, kijk, gaan we gelijk weer fouten maken. Hè? Want dat wou ik dus niet. Wat ik, wat ik dus eigenlijk wilde, dat was... Eh, het nummer draaien van eh, Chef Special. En dat nummer is eh, genaamd The Birds. Nee, niet The Birds, Birds. Het is een soort van een, ja, een rap. de kenners kennen het en de niet-kenners die kennen het niet. Zometeen wel. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling. Cause they know things I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul and fly away. Too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? It's photographs. What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that you get old, like making love and alcohol? Or that track you wrote that made them all dance on the dance floor? But the dancing floor it ends at four when the dancing people have to go and there's nothing left seven birds came back and told me why this earth is whack. Cause it is sink what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need. I wish that you stop missing me and stop distinguishing you and I. But we are the same, you're in my mind. But rain replaces snow, and that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine at night. only you would just open your eyes. I know I'm Special met eh, Birds. Nou, we hebben zowaar een, eh, een verzoekje. Helemaal aan de andere kant van eh, Nederland. En ze vroegen om een nummer... ik had er een nooit van gehoord. Crowded House. Zeg maar helemaal niks. Ja, Don't Dream It's Over. Dat is een van die nummers, maar... Dat was weer te eenvoudig natuurlijk. Maar ik heb een nummer gevonden. Deze kant gaat... deze kant op. Doe, wat was ook weer? Dark Blue. Nog maar. De... <laughs> Komt-ie. Crowded House. Ah, ik kende dit nummer niet. Eh, het, was, eh, het is aangevraagd en eh, ik, ben er, <clears throat> sorry. ik ben er blij om, want dat komt ook in mijn lijst te staan. Jazeker. We gaan even naar de klok van 11 uur. Dan krijgen we journaal, reclame, het weerbericht.